van 1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Aan de oostkust van de VS zijn de stembureaus opengegaan. Het gaat niet alleen om kiesmannen voor de presidentskandidaten Trump en Clinton... maar ook om andere dingen zoals leden voor het Amerikaanse congres. Om middernacht Nederlandse tijd sluiten de laatste stembureaus in de Verenigde Staten. In de ochtend wordt duidelijk wie de nieuwe president wordt. Of de republikein Donald Trump of de democraat Hillary Clinton. Oud-politiechef Gerard Bouwman legt zijn werk als adviseur van de politie tijdelijk neer. Melden bronnen in Den Haag. Er loopt een onderzoek naar zijn rol bij het declaratieschandaal rond de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. De ondernemingsraad kwam in opspraak door torenhoge luxe uitgaven aan feesten en vergaderingen. Bouwman zou dat hebben goedgekeurd in ruil voor instemming van de OR voor de reorganisatie bij de nationale politie. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt is naar beneden bijgesteld. Eerder ging het kabinet uit van 58.000. Nu is het de verwachting dat het er over het hele jaar zo'n 32.000 zullen zijn. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat de instroom van asielzoekers vooral is gedaald door het vluchtelingenakkoord met Turkije. Daardoor maken veel minder mensen vanuit Turkije de oversteek naar Europa. Er lijkt een doorbraak te zijn in een oude moordzaak in Den Haag. In de zaak rond Roos Suleiman is haar Nederlandse echtgenoot opgepakt. De Maleisische vrouw verdween in 2007 in Thailand. Haar lichaam werd later teruggevonden in een beerput. Haar echtgenoot en haar zoon zaten toen alweer in Nederland. Vanochtend is dus de echtgenoot alsnog gearresteerd. Waarom hij verdacht wordt van de moord op zijn vrouw is niet bekendgemaakt. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Alleen langs de kust kans op een winterse bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer bewolking met vooral in het midden en zuiden regen. In de Limburgse heuvels valt mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt 3 tot 6 graden.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 moet Sint-Nicolaas dan bekeurd worden? <laughs> Dit eh, vraagstuk is wetenschappelijk alleen te beantwoorden. Allereerst moeten we in het oog houden dat ehm, wanneer een bisschop op hol staat... dan eh, kan hij niet bekeurd worden. Hij valt onder het kerkelijk recht. Dat wil zeggen, alleen dus als hij in functie is... komt natuurlijk voor dat Sinterklaas in mei of in augustus. de <laughs> bussen is incognito op een paard rijdt en dan de bochten te eh, snel neemt... dan wordt hij dus gewoon bekeurd. Dan is hij tegen de gemeentelijke verordeningen. Maar is hij in functie, rijdt hij dus op 5 december, amshalve... te snel, dan resorteert hij onder het Vaticaan. nu reist de vraag... slaat een bisschop wel eens op hol? en, uw kennis van de kerkelijke geschiedenis zal misschien niet zo groot zijn... dat u die kunt beantwoorden. Ik wil dat dan graag voor u doen en ik antwoord erop... ja eh, jazeker, dat... Eh, eh, u lacht en dat is heel bedenkelijk. <laughs> Wanneer nu een bisschop op hol slaat, wat doet dan het Vaticaan? Niet. Eh, niets. Klaas krijgt dan hoogstens een briefje van een kardinaal... of het niet wat kalmer kan. maar er wordt geen werk van gemaakt, begrijpt u? Men eh, laat dat zitten. Het is bisschoppen onder elkaar. En dat gaat dan de doofpot in, geef je wel? Ehm, maar als Sinterklaas nu eens met 80 kilometer door de stad snelt... want eh, ik ga natuurlijk door, hè? Ehm, dat vindt het Vaticaan ook niet erg. Rome onderzoekt het geval, het komt in behandeling, men bekeek dat... en men komt dan tot de conclusie dat de man haast had. En eh, nu het geval... Ik wou nog even verder gaan. 120 kilometer. Ja, dat wordt natuurlijk bedenkelijk, hè? Dat is een eh, spoedgeval nu, hè? Dat wordt dan ook onderzocht en dan blijkt meestal dat het geen echte Sinterklaas is. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American. too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation game creeping all across the nation I tell you people, I was not ready When I fucked this dyke by the name of Freddie She made a little speech then say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder one. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Ja. Oh, nou, dat was eh, dus duidelijk eh, Frank Zappa. Een van zijn wat meer toegankelijke werkjes, maar wel met een tekst die er weer eh, niet om ligt. Bobby Brown heette het heet het liedje. En daarvoor, dames en heren, iets wat ik gisteravond toevallig eh, tegenkwam en ik vond dat leuk. Een, eh, een hele oude opname van, uh, kan ook niet anders natuurlijk. De man is al jaren dood. Maar een hele oude opname van Godfried Bowans. uit het programma Kopstukken. Dat was zo'n radioprogramma, of, of ook op de televisie geloof ik zelfs. Dat luisteraars aan een forum vragen mochten stellen. En dan kregen ze meestal dus een prachtig antwoord van deze Godfried Bammels. En dit was een prachtig voorbeeld over Sinterklaas. Eh, als hij te hard rijdt, zijn paard op hol slaat of hij dan bekeurd moest worden. Nou, ik vond het leuk. Het is zeker, zeker 40 jaar oud, als het niet ouder is. En ik vond het wel weer eens leuk om dat eventjes eh, aan u te laten horen, nietwaar? Ja, ken jij hem, Hexans? Godfried Bammels, heb je die nog gekend dan niet? Nee, dat, heb je niet meegemaakt waarschijnlijk. Nee, niet bewust. Daar ben jij nog te jong voor. <laughs> Ja, dankjewel. Jonge bloem. Mhm is echt een jonge bloem, dames en heren. Die hebt nog Godfried niet meegemaakt. Dan ben ik een oude man, want ik heb hem wel... <laughs> Goed, we gaan eh, even een liedje draaien ehm, eh, van Maan. Eh, die dame die heeft vorig jaar geloof ik de Voice of Holland geworden. Ik weet dat niet, want ik kijk er nooit naar. Maar in ieder geval, dit is haar nieuwe liedje. En het is de titelsong van, een, song van een televisieserie. I keep saying this lately. When will I find my way home? When will I find my way home? Daily, we've been searching like crazy. Will we make it home? We're gonna find a way home. There's nothing you can do, nothing you can say. I don't wanna stay, I just wanna play. There's nothing you can do. televisieserie natuurlijk. Domme opmerking nou weer. Dat is gewoon uit die film natuurlijk, die nog een paar dagen eruit. Morgen voor het laatst geloof ik in, eh, in de bioscoop hier in Zandvoort. Het is een nummer uit die film. Eh, meester Spion wel. En eh, dat was de dame Maan. Jawel, winnares van, van The Voice of Holland van vorig jaar geloof ik. Ja, nou ja, het, zal wel allemaal. Waar het buiten nog steeds donker is. Ja. Ik zou bijna denken dat het nog nacht is. Maar dat is het niet. Het is dag. Het is kwart over één in de middag. Eh, mocht u uw lunch al op hebben, ja, dan heb u pech. Wij hebben natuurlijk weer een fantastisch recept voor u. Maar ja, misschien dan niet voor morgen. Hè? Je weet maar nooit. Of vanavond. Ja, kan ook nog. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja, kan hebben deze week een, eh, ja, een seizoensgerecht met eh, pompoen... dat volop in de winkels nu te verkrijgen is. Eh, samen met roergebakken kipfilet en aubergine. En voor vier personen is de bereidingstijd ongeveer 20 minuten. En wat heeft u daarvoor nodig? 1 eetlepel paprikapoeder, 1 theelepel kaneel... 1 theelepel gemberpoeder, 5 eetlepels olijfolie... 1 eetlepel citroensap 500 gram kipfilet in blokjes, 1 kleine aubergine, een ui in halve ringen, 250 gram pompoen, geschild en in blokjes, 2 teentjes knoflook, een bosje verse koriander fijn gehakt en een bosje platte peterselie, ook fijn gehakt. Vermeng de specerijen met wat zout en peper, 3 eetlepels olie en het citroensap. Schep de blokjes kipje doorheen en laat dit een half uur marineren. Bestrooi de aubergineblokjes met zout, Leg ze in het vergiet en laat ze een half uur staan. Weet je waarom dat is? Waarom je die aubergineblokjes met zout moet bestrooien? Omdat ze anders verkleuren. Dan wordt het zo'n zo vieze bruinige trap. Spoel wat water over de aubergineblokjes en droog ze goed in een keukendoek. Verwarm de rest van de olie in een hapjespan of wok. Roerbak de uieringen en pompoenblokjes eerst een paar minuten... en voeg dan de aubergine, kip en knoflook toe. En bak het geheel nog circa 5 tot 8 minuten tot alles mooi, bruin en gaar is. Serveer het gerecht, bestrooid met de koriander. En eh, is heel lekker samen met rijst of couscous. Eh, voor de vegetarische variant eh, wordt geadviseerd om de kipfilet te vervangen... door 250 gram kastanje champignons... of gebruik een mix van verschillende paddenstoelensoorten. En door net als deze, net deze als kipfilet te marineren... krijgen ze een heerlijke smaak. Ik wens u allen eet smakelijk. En Angela, bedankt voor het recept weer voor deze week. doet ze dat leuk elke week weer een leuk recept. Ja, ze had ook een verzoekje. Ik hoop dat dit de goede is. Hans laat ook een verzoekje. de droeg zijn fjellden nooit het winter uit. wilst in de zinnen op het zuiden, het vaske green, de groen uitspruit. De iris simmer zinnen brekt het beste is. Hoe de terpen gaan de gozen, naar het noorden koud en gries. Syn de lier Jongens, waar de groene, Frieske velden slacht de roes in jukken uit. Leidt het heer in de wiezen, houdt de faam de feind In haar zimmer jurk, was vrije in het heer. als vette, might iets lammen, ik in weet haar van de deer. The sun goes down in August. ruby red without remorse, gallops in the twilight, the farmer on his horse, and the flapping cries out mercy for the faraway barking dog, lifts a tired, lonely pilgrim with his books and broken log. The butler of the poem bows his head for words and rhyme. The innocent and the beauty have no enemy but time. And the frog will sing his night song. Nothing's right and nothing's wrong. Where's the summer of our childhood? It didn't last that long. Above the fresh green Frisian country, the lark will sing a song. The farmer's daughter dreams her lover's naughty wishes forever young. But like the early summer blossom, she will so fast. Guns the summer of our childhood, our kisses didn't last. in een kleine oogtien. Verliest haar glans al in oktober, in een neer te winnen het water komen de gozen, de zeeslag in je op het diek. Alles immer treest en versopen in het sliek. dat dit een goede versie was. Hij zegt er niks. Eh, Gerard Breteler was dat. En het nummer dat heet Simmertreest eh, in, in het Fries. Ja, en mijn Fries is helemaal niet wat het weten <laughs> moet. Dus uh, wat dat betreft. Maar we draaien het op verzoek. Ik hoop dat dit een goede versie was. Eh, Gerard Breteler dus. Met Simmertreest. En we gaan door met... Ehm, even kijken hoor. Oh ja, met Simons. Ja, tuurlijk. met Simons. Tuurlijk. En die doet het weer niet natuurlijk. Nee.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 Ja, als je niet wil, dan moet je het maar zelf weten. Dan kunnen we je ook niet draaien. Eh, even kijken. nou, ik doe nog één kort liedje en dan gaan we naar het nieuws. Het is een nummer dat u kent van, van Chuck Berry. Ja. En ook van Emmylou Harris. Maar dit is een heel andere version. Deze komt uit de film Pulp Fiction. You can see that the air did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have on the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. canteen. They bought a souped up Jimmy, it was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. Say la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. De gemeente Zandvoort gaat het beleid voor de inzet van huishoudelijke hulp op enkele punten aanpassen. Volgens verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Bluis zijn de belangrijkste wijzigingen die de gemeente Zandvoort doorvoert... dat zij het ondersteuningsplan voor het huishoudelijke ondersteuning zelf opstelt. Het Zandvoortse College verandert daarmee de werkwijze... omdat de huidige situatie voor het opstellen van huishoudelijke hulp... nu door de aanbieder wordt gedaan. De gemeente Zandvoort gaat nu het aantal uren van de huishoudelijke ondersteuning... vermelden in het ondersteuningsplan. De aanbieders worden betaald voor de geleverde ondersteuning in tijd... en niet voor een vast bedrag per cliënt. De selectie voor de bouwplannen op het Watertorenplein in Zandvoort... staat centraal in de Raadscommissie Ruimte en Economie op 9 november aanstaande. Het college vraagt de Raad om in te stemmen met hun keuze... voor het initiatief van Springtij-architecten... en met de nota van uitgangspunten voor de verdere bouwplanontwikkeling. De bewoners rond het plein van de Watertoren volgen de gang van zaken uiterst kritisch. In een reactie van de bewoners van de Weg, Torbekkenstraat en de Westerparkstraat valt op te maken dat zij het besluit dat het college heeft genomen ronduit ongeloofwaardig vinden. Op dinsdag 8 november vergadert de Zandvoortse Raad over de prestatieafspraken 2017 tot en met 2021 tussen Woonstichting De Kei, huurdersplatform Zandvoort Arcade en de gemeente Zandvoort. Ook het koersdocument Werk en Inkomen, dat een visie bevat op het activeren van mensen met een bijstandsuitkering richting werk, wordt hierin besproken. Tevens staat het rapport Werken aan meerwaarde van waardering naar doorwerking op de raadsagenda. Dit rapport gaat over het functioneren van de Zandvoortse Rekenkamer. Voor een verder overzicht van alle agendapunten en bijbehorende vergaderstukken kunt u lezen op www.zandvoort.nl. Zoals het er nu naar uitziet, zal er binnen afzienbare tijd worden gestart met een ondernemersfonds in de gemeente Zandvoort. Indien de gemeenteraad later deze maand akkoord gaat... zullen alle ondernemers verplicht worden om een vastgesteld bedrag in het fonds te storten... waarvan initiatieven worden betaald die de gemeenschap en ondernemers ten goede zullen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de winterse sfeerverlichting in het centrum. Het plan voor dit innovatiefonds wordt ondersteund door de ondernemersvereniging Zandvoort Vereniging Strandpachters en de Koninklijke Horeca afdeling Zandvoort. De vereniging Terrein Zandvoort heeft aangegeven moeite met het plan te hebben. Zij hebben aangegeven eerst een nieuw bestemmingsplan af te willen wachten... en over drie jaar, na een evaluatie, zich eventueel aan te willen sluiten bij het e Innovatiefonds.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 Eh, helaas niet in Zandvoort, waarschijnlijk. De wind waait niet meer dan zwak uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of vijf. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen bewolkt, maar nog wel droog. De wind wordt zuidoost en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar paarden dicht bij het vriespunt. Morgen is het bewolkt en zijn er periodes met regen. Mogelijk valt er dan ook wat natte sneeuw.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 Ik niet meer. Ik al vijf jaar niet meer. Nee, ik al 32 jaar niet meer. Al 34 jaar niet meer zelfs. Maar, eh, nou ja, goed. Oké, okay. de Chainsmokers. En het nummer dat heet? Closer. Closer. Dichterbij dus. Nou, gezellig. Wat, eh, waarom dat liedje? Ja, dit is een liedje. Je hoort hem heel vaak op de op de radio de laatste tijd. En het, heeft zo'n lekkere beat. Heeft het. Nou ja. Staat jou wel aan dus. Ja. Oké. Hey, ehm, het volgende nummer, eh, dat heet Why Worry. En nou kennen we dat natuurlijk van Dire Straits. Want daar is het van. Maar eh, Art Garfunkel heeft er ook een mooie versie van gemaakt. En die hoort u nu. Why Worry? Art Garfunkel. There should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now? There should Garfunkel. Prachtig liedje. Ja, origineel is van, eh, van Dire Straits. Natuurlijk afkomstig van het album eh, Brothers in Arms. Maar deze versie mag er ook zijn. Hoewel ik moet eerlijk zeggen dat ik het gitaargeluid van Mark Knopfler mooier vind. Maar ja, wie ben ik? Hè? Tja. Maar het is een prachtige versie van uh, Van Gold. Zometeen nog iets van zijn ex-maatje. Paul Simon komt er ook zo aan. Maar, maar, maar, maar, we gaan eerst de het antwoord geven op onze quizvraag. Jawel! Ja, en we hadden een goede inzender. Dus die komt in onze Hall of Fame. De Hall of Fame. Eh, en eh, dus eh, we hadden een goed antwoord binnen, San. wat is het antwoord? Nou, zal ik de vraag nog even herhalen? Ja, herhaal jij de vraag eh, nog eens even. Die ja, het gemist hebben, kan het bijna niet voorstellen. Nee, ik ook Maar eh, het album The Wall van Pink Floyd is verfilmd door Alan Parker. Wie speelde de rol van Pink? A. Roger Waters. B. Bob Geldof. C. Sid Barrett. Of D. David Gilmore. En het juiste antwoord was, Ruud? Bob Geldof. Correct. Ja, Sid Barrett kon het gewoon niet geweest zijn. Die was al dood toen dat, <laughs> toen dat gebeurde volgens mij. Dat, uh, Sid Barrett was een van de oprichters. Hè? Een van de eerste frontmannen van, eh, van Pink Floyd in de, ja, in de 60s al. En eh, daar is het niet al te goed mee afgelopen. <clears throat> en eh, nou ja, Roger Waters was het zeker niet. Die heeft de muziek wel gemaakt, het album ook en zo. En Dave Gilmore was het ook niet. Nee, dus was het Bob Geldof. Ja, nou, eh, we, hebben, we hadden een goede oplossing, dus die staat nu in de Hall of Fame. Zo is dat. En dan nog maar even dit nummer van The Wall. We don't need no education We don't need no thought control sarcasm in the classroom. vlees die eet, krijg geen pudding ook. Dat moet je het zelf bij weten. Oké. Okay. Eh, <laughs> Pink Floyd dus en Another Brick in the Wall. Maandag een week geleden was hij in Nederland, eh, dames en heren. En gaf hij een, eh, schijnt het, ik ben er zelf niet geweest... maar uit de berichten die ik vernomen heb... een fantastisch concert in het Ziggo Dome in, eh, in Amsterdam. En dan heb ik het over Paul Simon. En geweldige, geweldige man. En ehm, ik heb al, ik heb al een 3 in eentje ook weer gepland nog met hem. Maar ik eh, had net Garfunkel. Dus ik denk, nou dan ga ik zijn maatje ook nog maar even draaien. Hè? Doen we Paul Simon ook nog eventjes. Nummer van zijn, eh, van zijn laatste album. En ehm, Stranger to Stranger. En dat is een nummer dat hij opnam met de oorspronkelijke muzikanten van, eh, van Graceland. Dat is te horen ook. Cool Mr. Bell. reach out to me. A great thing for me, I don't worry and I don't think because it's not my job to worry or to think. Not me. I'm more like every day I'm here, I'm grateful. And that's the gist of it. Now you may call that a bogus, bullshit, new age point of view. But check out my tattoo. Says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mm-hmm. Mr. Wall to wall fun. Meet Dr. Will. often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a chase to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. No, it's your chipmunk. How cute is that? But you, you motherfucker, are a filthy rat. And oh, well, well, well. Is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Papa Bell. het album eh, Graceland. Dat is alweer 30 eh, jaar geleden. Dit jaar was 1986 dat dat uitkwam. Prachtig mooi album trouwens, nog steeds. En ehm, het dit was een liedje van zijn allerlaatste album... Stranger to Stranger, Paul Simon. En eh, ik heb uh, mensen gesproken die bij het concert waren in de Ziggo En het schijnt echt helemaal geweldig geweest te zijn. Prachtige band en nog een meneer van, denk 73... die dus nog gewoon fantastisch bij stem was... En eh, een mooie mix deed van, al zijn, van zijn hele oeuvre. En eh, als laatste een eh, akoestische versie deed. Alleen op gitaar van The Sounds of Silence. Nou, hoe mooi kun je het hebben. En dit nummer was, dit heette Cool Papa Bell. En dat was van zijn laatste album, zoals ik al zei. En zo te horen opgenomen met de muzikanten waarmee hij ook het album Graceland maakte. Ja, dan kom ik nou weer op Graceland natuurlijk, zullen je afvragen. Dat vraagt u zich natuurlijk af. Hè. Ja. Ah, dat komt omdat ik net iets las van mijn collega Bart Vermeer. Die eh, het over het album Graceland had. Dus ik denk, nou, dan doen we dat zomaar even. Bart ook weer blij. Hé, Ja. hey Sam, eh, het spijt me, maar het zit er alweer op. Ah. Ja, erg hè? Volgende week nog een keer? Volgende week nog een keer doen? Ja, wel ja. Gaan volgende week dinsdag gewoon weer doen? Ja. Ja? We doen het weer. Kan ons ontschelen. schelen. We gaan het gewoon weer doen volgende week dinsdag. Ja. Zandvoort Lunch op deze mooie dinsdag, de 8 november. En eh, we gaan eh, eruit. En eh, we wensen u nog een wij wensen u nog een hele fijne dinsdag. En ik hoop dat Rico Schreuder gelijk krijgt dat u nog een klein beetje zon krijgt vandaag. Ik zie het niet gebeuren, maar... maar misschien dat waar hij zit de zon wel schijnt. Ja, misschien de hoogtezon of zo. <laughs> kan allemaal. Ik zie geen zon. Hè? Het is nog steeds, het is wel iets lichter nu, maar het is nog steeds grijs in Zandvoort. En koud. En koud in Zandvoort. Maar het kan ook lekker zijn, hè? Ja, Voor de frisse neus. Ik las net een, eh, een, berichtje, eh, soms zit eh, ik wel eens even op Facebook te kijken. Zo ik las net een berichtje van mijn nicht, achternichtje. En die schuift, die zit in Overveen en die zit, het sneeuwt. Nou ja. Bij de hagel. Hè? Bij de hagel. Bij de hagel, Ja verschil moet er zijn, toch? voor Zandvoort, hagel, over veen sneeuw. <laughs> Ik ben benieuwd wat we in Beverwijk hebben dan. Nou, ik ga kijken. Uh, hoort het nog wel. Uh, wat mij betreft, uh, ja, aanstaande donderdag ben ik helaas verhinderd. Ik hoop dat ik nog een vervanger kan vinden die met Dolly samen aan het werk is. Maar ik ben er niet zondag.